Dit is Juri Stubinitski met het NOS-journaal. De ministers van Financiën van de Eurolanden nemen volgende maand een besluit over een nieuwe noodlening voor Griekenland. Banken, pensioenfondsen en verzekeraars gaan op vrijwillige basis een rol spelen bij de extra hulp. Dat staat in een verklaring die door de bewindslieden is opgesteld in Luxemburg. Griekenland heeft extra steun nodig omdat het niet genoeg heeft aan de 110 miljard euro die de EU en het IMF vorig jaar hebben toegezegd. In totaal zou het nieuwe reddingsplan 80 tot 85 miljard euro omvatten. In Rotterdam raken meerderjarige mbo'ers vanaf volgend schooljaar hun studiefinanciering kwijt als ze langdurig spijbelen. Het ministerie van Onderwijs wil met die proef het probleem van de vroegtijdige schoolverlaters aanpakken. Nu verlaten jaarlijks bijna 40.000 scholieren zonder diploma hun opleiding. Het kabinet wil dat aantal terugbrengen tot 25.000. Het zijn vooral 18 en 19-jarige mbo'ers die vroegtijdig van school gaan. De Russische president Medvedev wil volgend jaar een tweede presidentstermijn in de wacht slepen. Dat zegt hij in een interview met de Financial Times. Medvedev heeft zich nog niet officieel kandidaat gesteld en houdt ook nog een slag om de arm. Hij noemt het moeilijk voorstelbaar dat hij het opneemt tegen premier en oud-president Poetin, die hij zijn politieke mentor noemt. De Noord-Ierse golfer Rory McIlroy heeft op overtuigende wijze de US Open gewonnen. Met 16 slagen onder par vestigde hij een nieuw toernooirecord. Alle vier de rondes bleef McIlroy onder de 70 slagen en slechts twee golfspelers hebben dat eerder gedaan op de US Open. Het is de eerste grote overwinning als prof voor de 22-jarige Noord-Ier. Hij is ook de jongste winnaar van de US Open in 88 jaar. Tweede werd de Australiër Jason Day. Het weer op de meeste plaatsen is het droog. Het is ongeveer 11 graden. Overdag zonnige periode, maar later ook weer kans op enkele buien.